uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de waterschapsverkiezingen hebben meer dan 190.000 kiezers een blanco of ongeldige stem uitgebracht. Dat is zo'n 3,4 van de kiezers. Bij de verkiezingen voor provinciale staten die tegelijk werden gehouden was maar 0,6 van de stemmen blanco of ongeldig. Volgens de Unie van Waterschappen komt het grote aantal blanco stemmen doordat veel mensen onbekend waren met het waterschap en niet, wisten welke partij ze moesten stemmen. De definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen is de partij Water Natuurlijk landelijk de grootste geworden. Job Cohen zal geen plaats nemen in het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Bij de waterschapsverkiezingen had hij genoeg voorkeurstemmen gekregen om een zetel in te nemen. Maar hij zegt tegen de NOS dat hij lijstduwer was omdat hij de waterschappen belangrijk vindt en zijn partij de PvdA een beetje wilde steunen. De Duitse bondskanselier Merkel en de Griekse premier Tsipras hebben in Berlijn verzoenende woorden gesproken. Op een persconferentie in Berlijn zei Merkel dat Duitsland een economisch sterk Griekenland wil. Tsipras noemde het belangrijk dat de landen elkaar geen verwijten maken. De Grieken zijn niet lui en de Duitsers zijn niet schuldig aan de problemen in Griekenland, zei hij. Premier Tsipras was 57 dagen na zijn aantreden voor het eerst op bezoek bij de Duitse bondskanselier de Israëlische premier Netanyahu heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken die hij deed tijdens de verkiezingen. Hij riep toen zijn eigen kiezers op om naar de stembus te gaan, omdat er ook heel veel Arabische Israëliërs zouden gaan stemmen. Op een bijeenkomst met groepen minderheden zei hij vandaag dat het niet zijn bedoeling was om mensen pijn te doen. Afgelopen donderdag zwakte hij zijn uitspraken al af. Mogelijk krabbelt hij terug vanwege de internationale kritiek op zijn uitspraken. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen. Minima vannacht landinwaarts tegen het vriespunt. Morgen vanuit het westen toenemende bewolking. Gevolgd door regen.